Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In de hoofdstad van Georgië zijn vanavond weer duizenden mensen de straat opgegaan... om te demonstreren tegen een wetsvoorstel waar het parlement waarschijnlijk voor gaat stemmen. Demonstranten zijn bang dat de wet wordt gebruikt om critici de mond te snoeren. Correspondent Iris de Graaf. Een wet die direct geïnspireerd is door het Kremlin... en in Rusland al jaren wordt gebruikt om critici en journalisten het zwijgen op te leggen voor Georgië staat het symbool voor een toekomst gericht op Rusland. En dat terwijl de meerderheid van de bevolking al jarenlang niets liever wil dan toetreden tot de Europese Unie. Gisteren gingen mensen ook de straat op. Toen zette de politie traangas in en werden 66 mensen opgepakt. ASML maakt zich geen zorgen over het besluit van het kabinet dat ze bepaalde machines niet meer aan China mogen verkopen. Het verbod geldt volgens het bedrijf alleen voor de nieuwste technieken en niet voor de andere apparaten. Het kabinet wil niet dat de chipmachines zomaar naar China gaan. Het Westen is bang dat het land aan de haal gaat met die technische snufjes. Als het goed is, verwacht je partner geen geld als je de stofzuiger pakt of de ramen lapt. Maar in Spanje heeft de rechter besloten dat een man dik 2 ton moet betalen aan zijn ex-vrouw... als vergoeding voor de huishoudelijke klusjes en het verzorgen van de kinderen. Hun huwelijk eindigde in 2020 en de vrouw besloot naar de rechter te stappen. Met succes dus. Daarnaast moet de man haar maandelijks 500 euro pensioengeld overmaken. Even een trigger warning, want eh, deze heftige teksten die je nu hoort... die staan op straat gekalkt in Almere. Ja, je bent wel 15, maar je kontje die lijkt 17. hey meisje, kom pijpen of kuthoer. Ja, de teksten zijn op de stoep geschreven met stoepkrijt. Er zit een organisatie achter die klaar is met straatintimidatie gericht op vrouwen. We zijn namens Catcalls of Ali bezig met eigenlijk de teksten die wij dagelijks... naar ons hoofd krijgen, zichtbaar maken op straat door te krijten... En zo laten we eigenlijk zien waar vrouwen in hun dagelijks leven mee eh, geconfronteerd worden zodat mensen ook zich bewust worden van het feit eh, dat wij hiermee om moeten gaan. En op de plekken waar, de, waar je de teksten tegenkomt... zijn deze zogenoemde catcalls ook echt naar meisjes of vrouwen geroepen. Het weer in het noorden droog, maar in de rest van het land natte sneeuw. De temperatuur ligt rond het vriespunt.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 bum bum What's grooving? I'm moving I like your style of romping How charming, just a rapper Load him up and eat that snapper I own 16 pints of rum And then I go bum bum Growing up in the dark and the night And so I go oh ah ah ah I, ah, ah. I brought a pie in my pocket Pie in my pocket and I am a sucker. No got lied, no got style No got nothing on my mind But I'm so cool and I feels like feathery dust everywhere. And as I breathe it in, I breathe the masculine scent of his skin.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 Ah, the race is almost was walking in the park Dreaming of a spark When I heard the sprinklers whisper Shimmer in the haze of summer lawns Then I heard the children singing They were running through the rainbows They were singing a song for you Well, it seemed to be a song for you The one to write for you there's something breaking us inside.